Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe. Spanker. Dímelo, mami. Spanker. Que Oh, yeah. Yeah, maar ze hebben van die dompe, dompe, dompe. Baby, die gaat rompe, rompe. Ik kan je brengen naar je country. Schat, ik weet jij loef. Jij mag sippen van mijn dompe, dompe, dompe. Baby, die gaat rompe, rompe. Ik kan je brengen naar je country. Schat, ik weet jij loef. de roof. Diamonds laat je drippen naar de douche. Ben daar als je roept, ben daar als je zoekt. Ja, je hoeft niet te stressen, want je weet het komt wel goed. Doe buena, ideo bio. Zag het in je bio, nu ben je mijn prio. Kan je het zakken tot de grond? Baby, ben in love met je kont. Santo Domingo, zij kent die lingo. in ons bingo. heeft een boenda, ik in de konda. Zij is mijn baby, maar kijk niet naar Boomba. Work, work, work, schat, ik zie het als Junta. Kom naar me toe en ik zing als Ozuna. Dompie, dompie, dompie, baby die gaat dompie, dompie. Ik kan je brengen naar je country. Schat, ik weet jij loef. Jij mag zippen van mijn dompie, dompie, dompie. Baby die gaat dompie, dompie. Ik kan je brengen naar je country. Schat, ik weet jij play, gun play, play. Zij wil van die Bombay, Bombay. Pull up, ik haal mami van die runway. Schatje, ik weet jij loe. Ja, ik zie die mannen schiemen. Ah. Ik ben in die zeven zonder ribben aan het leanen. Ik ben met die mannen weinig denken, gelijk squeezen. Ik ben met lil mama, icy wrist en new freezer. Schatje, kan je stoppen met die rosa? Want deze tijden is mijn vida losa je bent met handen net als spoken Waarom stop je? Ik wil dat je doorgaat Baby, ik je weet, ik wil je right now Je weet, ik ben in love met je lifestyle Je ziet het aan mijn watch, ik ben iced out Je weet hoe ik het doe, ik geef je mijn kou Dompie, dompie, dompie Baby, die gaat rompie, rompie Ik kan je brengen naar je country Schat, ik weet, jij loef Jij mag sippen van mijn dompie, dompie nothing we try to. They try to.